uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het dorp Stari hebben Russische militairen zes burgers geëxecuteerd. Dat gebeurde eind februari, meldt nieuwsverslaggever Gertjan Dennekamp... die in het dorp is geweest. Inwoners vertellen hem dat de lichamen dagen op straat lagen... en dat nabestaanden ze niet durfden te begraven... uit angst om neergeschoten te worden door de Russische troepen. Het dorp is inmiddels weer in Oekraïense handen. Opnieuw trekt de VS extra geld uit voor veiligheidshulp aan Oekraïne. Het gaat om een bedrag van 100 miljoen dollar, heeft minister Blinken van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld is onder meer bedoeld voor de levering van verdedigingswapens. De VS heeft al ruim 2,4 miljard dollar beschikbaar gesteld voor steun aan het Oekraïnse leger. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Sacramento in Californië. Het gaat om de broer van de man die gisteren al werd opgepakt... wegens betrokkenheid bij de schietpartij. Volgens de politie had de man een video geplaatst op Facebook... waarin hij te zien is met een wapen. Bij de schietpartij in Sacramento kwamen zondag zes mensen om het leven. Arthur Chapin heeft de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur geschreven. Dat stelt de stichting CPNB na een peiling. Het gaat om de zin... Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. De zin komt uit het boek Een schitterend gebrek. De peiling werd gehouden vanwege de Boekenweek die zaterdag begint. En Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal... na het WK in Qatar, dat meldt de Telegraaf en het AD. Hij begint dan op 1 januari aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal... Het WK is dit jaar in november en december. Van Gaal had al eerder aangegeven daarna niet verder te gaan. Het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er vooral smiddags regen. Het waait stevig en het wordt maximaal 13 graden. Vanavond vallen er verspreid over het land wat buien. En ook de rest van, de, rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost vrij snel op... Op de N201 heb je nog de meeste vertraging. Vanuit Horen naar Hilversum is dat een kwartier tussen Wilnis en Loenersloot. En vanuit Horen naar Hoofddorp ook een kwartier op onthoud voor de aansluiting met de A4.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 Het land was daarmee de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie voor Nederland, meldt het CBS. Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal na het WK in Qatar. Dat meldde de Telegraaf en het AD. Hij begint dan op 1 januari aan zijn tweede periode als bondscoach. Het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er vooral smiddags wat regen. Het waait stevig en het wordt maximaal 13 graden. El Ben jij toevallig die Frans model Je m'appelle Shaggy kom feet, big hands, just plain big. But sex ain't worth a damn. We women wanna know these things. If y'all got the vibe and not the swing. If you don't want the girl to talk, and you don't want your feelings hurt. Uh, Cause if you don't, that girl just gon' go spreadin' the word. Yeah, girls, oh my you all caught out there. Yeah, yeah. Why you thinking that uh -huh. it's uh-huh. all about you? Why? We can't everything about you, but uh-huh. the girls are talking, uh -huh. the girls are talking about the way your is hanging because the girls all talk need to know this That we'll straight up go to your business So if you're gonna come, you better come with it If you ain't swinging, just put your tongue in it oh.